Het weer nog geregeld zon, afgewisseld door buien. Het is een graad of 18. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. Op de A2 van Utrecht naar Dempels staat file bij de afrit Everdingen 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel en Geldermalsen 9 door technisch onderzoek na een ongeluk. Beide rijstroken zijn dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A27 Utrecht richting Breda tussen Nieuwegein en Lexmond 6 kilometer.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 De afgelopen nacht zijn opnieuw tientallen raketten afgevuurd op Israël. Of daar slachtoffers bij zijn gevallen is niet bekend. Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben weer luchtaanvallen uitgevoerd op Gaza. Volgens Hamas is daarbij het gezin van een van de leiders van de organisatie omgekomen. Ook nu wordt weer hevig gevochten. Israël heeft bij de grens met Gaza zijn troepenmacht versterkt. Gisteren werden de aanvallen over en weer hervat, nadat het anderhalve week relatief rustig was. Bemiddelaar Egypte probeert de strijdende partijen weer aan de onderhandelingstafel te krijgen, maar voorlopig lijkt een nieuw bestand van de baan. De vroegere Franse premier Alain Juppé wil president worden. Hij wil namens de centrumrechtse UMP meedoen aan de verkiezingen in 2017. Juppé was premier van 1995 tot 1997 onder president Chirac. Hij bekleedde ook veel andere ministersposten. De 69-jarige Juppé is nu burgemeester van Bordeaux. De Koerdische ministers die in Irak uit de regering Maliki waren gestapt... zijn weer teruggekeerd in het kabinet. De Koerden verlieten de regering uit onvrede over het beleid... van de vorige week afgetreden premier Maliki, een Shiït. Hij werd ervan beschuldigd de bevolkingsgroepen in Irak tegen elkaar op te zetten. Vorige week werd met steun van de Koerden en Soenieten... de Shiït al-Abadi benoemd tot nieuwe Iraakse premier. Hij wil een brede regeringscoalitie consumenten hebben weer minder vertrouwen in de economie dan een maand geleden. Ze zijn vooral bang dat de economie het komende jaar verder verslechtert, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar ze maken zich ook zorgen over hun eigen financiële situatie en doen daarom geen dure aankopen als televisies en wasmachines. Het dalende vertrouwen hangt mogelijk samen met de spanningen in de internationale politiek. Het afgelopen half jaar waren consumenten juist weer optimistischer geworden. Het weer nog geregeld zon, afgewisseld door buien. In het westen en noorden kan het onweren. Het is een graad of 18. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. Er staan op dit moment geen files.